Oh Angelina, dans nog eenmaal met mij. De laatste keer, want dan is alles voorbij. Oh Angelina, voordat jij van me gaat, moet jij toch weten wat je hier achterlaat. Ik heb jou al mijn liefde gegeven, maar dat vond jij nog niet genoeg. Jij wilde een rijkelijk leven, Angelina, Angelina. Hij was rijk, had een huis en deed zaken. Hij was knap en hij was nog steeds vrij. Jij had gewoon een keus moeten maken en die keus stuurt toen niet meer op mij. Oh Angelina, dans nog eenmaal met mij. De laatste keer, want dan is alles voorbij. Oh Angelina, voordat jij van me gaat, moet jij toch weten wat jij hier achterlaat. In mijn dromen zal ik jou bewaren, hoe ver je ook van mij mocht zijn. We kenden gelukkige jaren, Angelina, Angelina. Niets ter wereld zou ons kunnen scheiden, de woorden die jij zo vaak zei maar het geld heeft jou kunnen verleiden. En daarom ging ons geluk toen voorbij. Oh Angelina, dans nog eenmaal met mij. De laatste keer, want dan is alles voorbij. Oh Angelina, voordat jij van me gaat moet jij toch weten wat je hier achterlaat. O oh Angelina, dans nog eenmaal met mij. De laatste keer, want dan is alles voorbij. O oh Angelina, voordat jij van me gaat jij toch weten wat jij hier achterlaat.